Voor een serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclijn.nl. Voor iedereen die het beter wil. Mark van den Hoek, Langstraat FM. Ah, goedenavond, iets over vijf. Welkom bij Langstraat FM met een show met boordevol funk, disco en soul. Tot 7 uur is het. Langstraat FM Funk Night. essence of the funk is the power of the one. It's the power of the one. Uh, you know this funk has just begun. You can lean, you can lean on me. Let your mind be free. Power. I shall not But I need the funk, baby. Collins en George Benson. Dat was The Power of Love. De titelsong van, de, van het nieuwe album van Bootsy Collins. Deze week het weekendalbum hier bij Langs hem Funk Night. En dit is een Stone City Band. Bad Lady. 6 over 5 precies. Funk is Gonna Get You uit de playlist. Dadelijk in dit eh, eerste uur hoor je nog Slave, Deco, Sylvester, Thelma Houston, Greg, Filling Gaines, Les Rita, Mitsuko, Crown Heights Affair, Belbot Wilkins en Change. In het eerste uur dus, souvenir nu, Mikey Joseph, I Want More Stuff, 1984. get a piece of Miss Jade stuff. No way. Oh! Are you talking to me? was dat. What can I do for you? En dit is Dico hier bij de Funky. Let this be your night. you're going home feeling mighty low. Now that it's Friday, you can release that middle. dance. All week Sylvester. Rock the Box was dat. van Thelma Houston. You used to hold me so tight. 1984 schrijven we. Take that cigarette out. Dit komt uit de playlist Greg Filling Games met langzaam Funk Night. Only You. She don't belong. Dus, dus ook draaien. Lerita Mitsuko. Andy. Het is wel een Jesse Johnson remix. Je kent wel Jesse Johnson. Die van The Time natuurlijk. Souvenir nu Crown Heights Affair. You don't need a lot of money. Komt uit 1983. 12 voor 6 precies hier bij Langstraat FM. Funk Night. This is the age of high technology. But if you can work it out, you must be from another galaxy. Cause that stuff don't mean nothing when you're out here on the street. You're stuck for cash, you're stuck for a job, and something's stuck to your feet. Rocky guy. Rocky, rocky, rocky guy. sing along. I get a job, baby Baba, get a job. I get a job, baby Baba, get a job. Get a job, baby Baba, get a job. These are crucial times. Wow get a job, baby mama get a job. I get a job, baby mama get a job. This is totally mountain. Mama get a job, these are cool. Nah man, listen, you gotta be optimistic, right? Cause I look at it this way. Jobs are like flare clouds. Pretty soon they'll go out of fashion and you won't be able to give them away, you know what I mean? Get a job, baby, get a job. Rocky guy. Get a job, baby, everybody sing loud. Get a job, baby, get a job. these are crucial times. Yeah. what's in the paper. Don't copy what's on TV. Why take secondhand opinions? You can get new ones from me. crucial times. well, it's really rough. These are crucial times. Goddamn, we've had enough. These are crucial times. Yeah, get on the case. These are crucial times. Delbert Wilkins was dat. Crucial Times. Die je natuurlijk beter kent eh, van de serie De Chef natuurlijk. Van de BBC. Jaren 90 dacht ik. Eerste uur sluiten we met Change en Lovely Lady. En na het nieuws van 6 uur komen we terug met langs de Funk Night met Steve Arrington, de Jammin' National Anthem. Tot dadelijk. just to gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. nieuws. Later vandaag gaat de Amerikaanse democratische presidentskandidaat Joe Biden een speech houden waarin hij mogelijk al de overwinning opeist, zo laat persbureau Reuters weten. De huidige president Trump heeft vandaag op Twitter nog maar eens herhaald dat hij met ruime cijfers heeft gewonnen. Maar daarop plaatste Twitter de opmerking dat er nog altijd geen officiële uitslag is. CNN en NBC melden nu dat de telling in de staat Pennsylvania doorslaggevend is, omdat Biden er door zijn winst daar de 20 kiesmannen binnen heeft en de winst dus kan opeisen. Er bestaan nog steeds grote verschillen van mening tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een voor beide partijen werkbare Brexit-deal. Maandag gaan de onderhandelingen in Londen weer verder, maar het wordt erg krap om nog voor het eind van het jaar tot overeenstemming te komen. Over belangrijke kwesties als de visserij en de manier waarop er eerlijke concurrentie tussen Britse en Europese bedrijven kan worden gegarandeerd, liggen de standpunten nog ver uit elkaar. Op de provinciale weg N260 bij Alphen in Noord-Brabant is vandaag een motorrijder om het leven gekomen. Een bijrijder op de motor raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht, zo laat de politie weten. Hoe het daar nu mee gaat is niet bekend. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en ook de identiteit van de twee personen is niet bekend. En de Russische president Poetin heeft telefonisch overlegd met zijn Franse ambtgenoot Macron over het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. De twee leiders hebben over en weer ernstige bezorgdheid geuit over de grootschalige botsingen in Nagorno-Karabakh en de betrokkenheid van strijders uit Syrië en Libië bij het conflict. Poetin heeft Macron op de hoogte gebracht over zijn stappen om het conflict tussen etnische Armeense en Azerbeidzjaanse troepen te deescaleren. Maar die afspraken hebben tot nu toe geen stand gehouden. Het weer is droog en vrijwel overal helder bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vannacht kans op mist bij een paar graden boven nul. Morgen wordt het zonnig, zacht herfstweer bij 12 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Tot zover het radionieuws. Ik ben Michiel Klaassen met het regionieuws. Waalwijk is begonnen met het slopen van een gedeelte van het voormalige gemeentehuis om plaats te maken voor het nieuwe schoenenmuseum. Als symbolische start van de sloop werd een raam verwijderd door wethouder John van den Hoven. Het museum is volgend jaar klaar en moet de nieuwe trekpleister van Waalwijk worden. Events Waspik gaat deze kerst in de Beethovenlaan in Waalwijk een wensboom neerzetten. In de boom kunnen mensen een wens hangen die ze graag uitzien komen. Zij kunnen op 6 december in een kerstbal hun wens in de boom hangen. De boom blijft tot en met 12 januari staan. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Waalwijk gaat verder. Dit werd in maart tijdelijk stilgelegd vanwege het coronavirus. Vanaf 13 november gaat het onderzoek weer verder en wordt een deel van de vrouwen van Waalwijk hiervoor uitgenodigd. Het onderzoekscentrum staat op het Vredesplein. Meer nieuws vindt u op langstraatnieuws.nl. Daar gaat het, uw duur betaald reclamebudget, hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Oké. Burton, de Jammin' National Anthem was dit. Openen opener van deel 2 van Langs de Web Funk Night, aflevering 150 op deze 7 november 2020. En dit is D-Barge, Say You Do. You don't want my loving, this is in my I don't want you anymore. I just gotta let you know I'm never gonna let you go, cause I just got to have you for myself. wrong. Like to get to know you, so I can really show you the things I do to you when we're alone. Never will mistreat you, I'm not that kind of man. So won't you put your loving in my hand? I'm not here to tease you, I'm only here to please you. I'm never gonna ever do you wrong. Philly Collins, Club van Katiers, komt vanaf het uh, weekendalbum van Bootsy Collins. Hier bij we hem Funk Night, nummer LP heet eh, The Power of the Love. En dit komt uit de playlist. Parkies, Missile on Target. Dan hou je souvenir vanuit de Fire 1981, Let's Groove. 12 half hier bij Funk Night. camouflage. You're a different person. In the dark, changes. Camouflage. An your invasion is about to start. Mr. Dark, I'm talking. Blast off. seven, six, five, four, three, two, one. Who's that for? I never lost the battle, always win the war. I guarantee satisfaction as one my secret weapons for. My battle plan's in motion, the red light is on. I'm ready to launch my attack on your erogenous song. Your eyes have seen the glory of the coming of the missiles. You're a different person die. Change oh, oh. camouflage, everybody, and instrumentation. It's about to start. Mr. target, I'm target. uit hetzelfde jaar als Your Place All Mine. Dezelfde LP zelfs. Missa's on Target. Dat was de barcase, of dat waren de barcase. Liever gezegd, het is 7 voor half 7. Precies hier wel langs hadden we Funk Night. not tonight. And it's not tonight. just Make Up Your Mind. Hier bij Langs HTWM. Funky bij Langs HTWM. Dit zijn Skiprot en Turner. Won't Get No Better. Half zeven precies. Dadelijk hoor je George Pettis en One Track Mind. I know you're looking for another, but in time you will come running back. Be on the track of another, find number one in fact. There ain't no use at all. We won't get no better. Get no better. Searching high and low, we'll get you back to me before you even know. Get Jackson, Souvenir Young Love komt in 1982. Langs gaat de Web Funk Night, 12 over half 7. Passion is it, you can't hide it. Now the de BBQ Band. tijd voor een weekendalbum. Bootsy Collins en Snoop Dogg in dit geval. Hier is Jam On. Hold on, you wanna play with it? I wanna lay with it all day. What it is you with it? And when I do it, you know I did it, cause my groove is exquisite. It's such a privilege. You wanna play with it? I wanna lay with it all day. What it is you with it? Cause if you ain't, you gotta quit playing with a player. Don't you complain. just a fella on the street. preacher. My crossover show will freeze your teacher. Just a minute, you know I've been down ever since I came up in it. They call me the pick of the litter, the big game spitter. Uncle Boo said, get him Snoop Dogg, so I bit en Snoop Dogg. Komt van de laatste LP van Bootsy Collins. Nummer heet het Jam On. De LP heet The Power of the Love. Nieuw en was weekend album hier bij Langs Hardenwem. Funk Night. Souvenir nog, 1986. Can Function, Burning Love. Tot 7 uur en na 7 uur je Peter Sterrenburg tot 11 uur vanavond. Want om 9 uur gaat RKC voetbal in Rotterdam. Dus daar doen wij ook verslag van. Peter Sterrenburg dus tussen 7 en 11 vandaag met veel muziek. En na 9 uur verslag van, live verslag van RKC. Wat mij betreft ook volgende week met Langs een Fun Night. Fijn weekend en fijne week. En bedankt voor het luisteren. Dag!